Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Demissionair noemt het schadelijk dat de Amerikaanse president Trump... een groot deel van de klimaatmaatregelen van zijn voorganger Obama terugdraait. Trump tekende gisteren een decreet omdat hij vindt dat de milieumaatregelen... economische groei in de weg staan en banen kosten. Dijksma is wel blij dat meerdere Amerikaanse staten op eigen houtje klimaatmaatregelen willen doorvoeren. De landelijke actiedag van Giro 555 tegen de hongersnood in Afrika en Jemen is begonnen met een tussenstand van 17,5 miljoen euro. Demissionair minister Ploemen voor ontwikkelingssamenwerking opende de actiedag van de samenwerkende hulporganisaties in beeld en geluid in Hilversum. De regering stelt 9 miljoen euro extra beschikbaar voor de hongersnood. Het geld gaat via het Wereldvoedselprogramma van de VN naar Jemen en Nigeria. De kinderombudsvrouw vindt dat de 30.000 kinderen in het aardbevingsgebied te weinig aandacht krijgen in de discussie over de gaswinning. Onderzoek onder volwassenen laat zien dat Groningers zich onveilig voelen en een deel heeft daardoor gezondheidsklachten. De kinderombudsvrouw Kalverboer krijgt signalen dat ook kinderen in de problemen komen. Om daar meer over te weten houdt ze onder meer een enquête onder Groningse kinderen. En internetproviders in Amerika mogen de browsgeschiedenis van hun gebruikers zonder toestemming gaan doorverkopen. Na de Senaat is ook het Huis van Afgevaardigden akkoord gegaan met het terugdraaien van een regel uit het Obama-tijdperk. Die bepaalde dat de lijst met bezochte websites alleen met toestemming mogen worden verkocht. Providers mogen nu ook gebruikersinformatie uit apps zonder toestemming verkopen. Critici vinden het een slechte ontwikkeling voor de privacy. Dan nog het weer. Het is bewolkt en in het noorden mogelijk wat regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen weer een stuk zonniger en warmer met temperaturen boven de 20 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staat een file op de A12 Den Haag richting Utrecht. Daar staat tussen Woerden en de Meer 3 kilometer. En dat komt door een kapotte auto.